Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Een prominente Palestijnse activist mag van de rechter voorlopig niet de VS worden uitgezet. De rechter zegt meer tijd nodig te hebben om een besluit te nemen... en heeft een verbod op de uitzetting verlengd. De man van 30 werd afgelopen weekend opgepakt door de Amerikaanse immigratiedienst. Hij had een leidende rol bij de pro-Palestijnse demonstraties... vorig jaar op de Columbia University in New York. De Amerikaanse regering beschuldigt hem van steun aan Hamas. In Florida is de lancering uitgesteld van de raket die vier astronauten naar het internationaal ruimtestation moet brengen. De bedoeling is dat ze daar onder meer twee gestrande Amerikaanse astronauten gaan vervangen. De twee zitten er sinds juni en zouden eigenlijk maar een week blijven. Maar door technische problemen konden ze steeds niet terug. De missie van hun vervangers is nu met zeker een dag uitgesteld... door problemen op het lanceerplatform. Het Israëlische leger onderzoekt of Palestijnen ingezet zijn als menselijk schild. Dat meldt CNN. Als dat gebeurd is, is dat volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad. Volgens CNN is het de eerste keer dat het Israëlische leger erkent... dat er een redelijke verdenking is tegen de eigen militairen. In Frankrijk is een voormalig maffiabaas gedood op een snelweg bij Grenoble... De 71-jarige Jean-Pierre Maldera had vooral in de jaren 80 en 90 veel invloed binnen de maffia. Hij werd op de snelweg achtervolgd en beschoten met kalasjnikovs. Toen hij in zijn arm was geraakt, stapte hij uit en werd hij aangereden door een van de auto's die hem achtervolgden. De daders gingen er vandoor. Maldera kwam in 2005 uit de gevangenis en was voor zover bekend niet meer actief in de criminaliteit.